Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Jongeren zijn iets minder gelukkig dan voor de coronacrisis. In 2019 gaf 88% aan gelukkig te zijn. In 2021 was dat 81%. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In alle leeftijdsgroepen is er een daling... maar bij mensen van 18 tot 25 jaar is die het sterkst. Waarschijnlijk komt het door de coronamaatregelen... die het sociale leven van vooral jongvolwassenen beperkten. Internationaal gezien horen Nederlanders wel tot de meest gelukkige bevolkingsgroepen. In een eerder verschenen rapport van de VN stond Nederland op plek 5 achter Finland, Denemarken, IJsland en Zwitserland. De VS, het Verenigd Koninkrijk en Canada gaan de komende tijd meer wapens leveren aan Oekraïne. In een videooverleg van anderhalf uur bespraken de leiders van de drie landen de wapenleveranties. Verdere details over wat voor wapens het precies gaat en hoeveel zijn niet bekendgemaakt. gemaakt. Nederland en België willen meer Europese landen betrekken... bij hun nauwe samenwerking op defensiegebied. De premiers Rutte en De Croo denken dat ze Oekraïne beter kunnen helpen... wanneer hun landen intensiever militair samenwerken... en als zich daar ook andere landen bij aansluiten. De Belgische premier liet ook weten dat België erover denkt... om zwaarder militair materieel naar Oekraïne te sturen. Nederland gaat panzervoertuigen leveren en ander zwaar militair materieel. Nederland en België hebben al langer een militair samenwerkingsverband. De landen bewaken gezamenlijk het luchtruim en kopen samen onder meer marineschepen. In recensies op internet over de Floriade in Almere klagen bezoekers dat veel op de wereldtuinbouwtentoonstelling nog niet af is. Omroep Flevoland schrijft dat ook internationale bezoekers hun beklag doen. Velen vinden de prijs van de toegangskaartjes voor de tentoonstelling daarom nu te hoog.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 Stel het steeds weer uit tot later, tot het echt niet anders kan. Ik verzamel al mijn moed, kan er niet meer van deze rol. Ben mezelf al lang niet meer. En je hebt het zelf niet door, maar je speelt het met me mee. Jij bent alles wat ik zoek, maar toch is de liefde weg. Weet niet wat ik moet, oh, ben zo bang dat ik je kwijt ook al is het nu of nooit. Ik wil, ik zal voelen. Maar dan kijk je me aan en dan zwijg ik.